Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In sommige landen mogen vandaag ook 16 en 17-jarigen naar de stembus voor de Europese verkiezingen. In Duitsland bijvoorbeeld. Je hoort correspondent Gien Balduk. Ik heb hier een uurtje gepost en eigenlijk maar één 17-jarige stemmer kunnen vinden, Marcus. Maar hij zegt zelf dat zijn hele klas gaat stemmen, dat ze allerlei lessen hebben gevolgd. En dat, zo zegt hij zelf, iedereen echt wel eh, voldoende weet over de Europese Unie en over verkiezingen om te mogen stemmen. In totaal gaan miljoenen mensen in 21 landen vandaag stemmen. In België moeten mensen echt huiswerk doen, want daar stemmen ze ook voor de landelijke en regionale verkiezingen. En dus stonden er vanochtend al rijen bij de stembureaus, was te horen bij de VRT. De keuze was toch al een beetje, hè, uh, Arno, wij wisten al wel welke partij dat we gingen pakken. Nou ja. Nee, het was geen moeilijke keuze. Het was voor mij duidelijk. Ik heb ook veel politieke debatten gevolgd, dus ik had mijn keuze vooraf gemaakt. Vanavond horen we de Europese uitslag, inclusief die van Nederland. De nieuwszender Al Jazeera mag ook de komende periode geen uitzendingen maken in Israël. Het land vindt dat de uitzendingen een gevaar voor de staatsveiligheid vormen. Internationaal is er veel kritiek op het uitzendverbod. Onder meer de VN zei eerder dat het essentieel is dat de zender blijft uitzenden in Israël. Vrije en onafhankelijke media moeten er zijn, juist nu het zo lastig is om verslag te doen vanuit de Gazastrook. En Best Kept Secret is nog in volle gang in Hilvarenbeek. De komende tijd zijn er in die omgeving nog tientallen andere festivals... zoals Awakenings en Decibel Outdoor. Leuk natuurlijk, maar niet iedereen is daar blij mee. Een groep omwonenden is klaar met de geluidsoverlast van de festivals. Waar je ook naartoe gaat, <laughs> of je het stiltegebied gaat wandelen... want ik woon vlakbij het stiltegebied, of naar het dorp gaat, of naar de stad. Je hoort constant boem, boem, boem, boem, boem. Ja, op een gegeven moment ben je er klaar mee. Het is gewoon te lang, te veel, te hard. Ja, daarom hebben 120 mensen zich nu verzameld. Ze willen dat de muziek op de festivals een tandje lager wordt gezet. En ook vinden ze dat er kritisch gekeken moet worden naar het aantal festivals in de buurt en tot hoe laat die duren.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 And I'm nobody without someone like you. I'm trembling inside. you know I'll be loving you still. to the moon on his back. Sent the villains to Hades, a hit with the ladies, a stallion in the sack. You can't get your laugh back when right follows left, Jack. The more you see, the less you know. When others would leak it, his service, is secret plans God, when it's your time to go. Crane country safe and sound With villains six feet underground And no one knows cause no one's found Any trace of a man for all seasons Loves him and leaves him alone So alone And you and I wouldn't have a clue Who's doing what, why, when and who Up a creek with no canoe Watch out for the man for all seasons Loves him and leaves him alone So alone saving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, brunette or blind baby, it's so elementary For the man never near Stop your life with one stare See the film, you'll know how it goes But this ain't no fiction Just check the nation Quit pro quo A pro's pro Hey, fellas Don't be jealous When they made him, they broke the mold So charismatic They'll for prematurely shooting his load.